Nieuws van 5 uur. Lot Lewin met het NOS gekomen in Hamburg voor de G20-top die morgen begint. Hij werd opgewacht door de burgemeester van de Duitse stad. En vanavond heeft Trump een ontmoeting met bondskanselier Merkel om de top voor te bereiden. Vanwege de ontmoeting tussen de wereldleiders zijn veel veiligheidsmaatregelen genomen. Delen van de stad zijn afgezet en ook in het luchtruim gelden beperkingen. De man die vorig jaar oktober in een metrostation in Berlijn een vrouw van de trap afschopte en daarna doorliep, moet twee jaar en elf maanden de cel in. Volgens de rechtbank is de man van 28 schuldig aan het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de man met een paar vrienden door het metrostation loopt en vanuit het niets de vrouw in haar rug trapt. Ze valt voorover de trap af en blijft gewond liggen. Volgens psychiaters is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Sligro heeft een overnamebod op zijn 131 MT-supermarkten afgewezen. Het bod zou zijn gedaan door Jumbo, maar daarover wil Jumbo nog Sligro iets zeggen. Hoeveel er voor de supermarkten is geboden is ook niet bekendgemaakt. De MT-winkels kampten al een tijdje met teruglopende omzet. Wielrenner Peter Sagan gaat bij het sporttribunaal CAS in beroep tegen het besluit om hem uit de Tour te zetten. Sagan was volgens de jury verantwoordelijk voor de val van Mark Cavendish in de sprint tijdens de vierde etappe. De ploeg en de renner vechten dat oordeel aan, ook omdat Sagan niet is gehoord in de kwestie, terwijl dat wel had gemoeten. Als het CAS oordeelt dat de uitsluiting niet terecht is, moet Sagan weer direct worden toegelaten in de Tour. Wanneer het CAS uitspraak doet is niet bekend. Het weer dan nog, met name in de zuidelijke provincies kans op stevige regen- of onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Op andere plekken is het nog zonnig en 24 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een vrij normale avondspits in de Randstad en de meeste vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen knopen De Hoek en Nieuw-Vennep een kwartier... 20 minuten vertraging op de A4 naar Rotterdam, bij de Keteltunnel. Een kapotte auto op de A5 richting Hoofddorp vanuit Amsterdam. Bij Westpoort staat 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, kwartier vertraging voor knooppunt Velzen.